Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger is bezig om alternatieve routes naar het vliegveld van Kabul op te zetten... uit vrees voor aanslagen van IS. Dat hebben bronnen binnen het Pentagon gezegd tegen Amerikaanse media. Gisteren waarschuwde de VS en Duitsland hun burgers al om niet zelf naar de luchthaven te komen van de Afghaanse hoofdstad... omdat het niet veilig is... Ondertussen is de situatie op de luchthaven onverminderd schrijnend. Op en rond het vliegveld verblijven duizenden mensen. Het is de bedoeling dat vandaag ook weer Nederlandse evacuatievluchten plaatsvinden. Een groot popconcert in Central Park in New York... waarmee het naderende einde van de lockdown werd gevierd... is stilgelegd vanwege de komst van orkaan Henri. De 60.000 bezoekers werden naar huis gestuurd. Onder andere Bruce Springsteen, Paul Simon en Jennifer Hudson zouden optreden concert werd al in juni aangekondigd. Maar inmiddels neemt het aantal coronabesmettingen in New York weer toe. In de Amerikaanse staten New York en Connecticut is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van orkaan Henry. Bij overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee zijn zeker tien mensen om het leven gekomen, onder wie twee jonge kinderen. Dat meldden Amerikaanse media. Meer dan 30 mensen worden vermist. Het water heeft meerdere huizen weggevaagd en wegen beschadigd. Veel mensen werden verrast door de overstromingen en zitten vast in hun huis. Ook ligt op veel, in veel plaatsen het telefoonverkeer plat. Op Aruba wordt opnieuw een avondklok ingesteld. Die geldt van 10 uur s avonds tot 5 uur s ochtends en duurt tot 1 september. Ook moeten winkels en horeca om 9 uur dicht. Het aantal coronabesmettingen op het eiland is de laatste tijd fors gestegen... en in het ziekenhuis is er gebrek aan gekwalificeerd personeel. Het weer, vooral in het noorden regen en onweersbuien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. De komende dag is het bewolkt en er is opnieuw kans op buien met onweer. Maar soms schijnt ook de zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Schiphol een file van 4 kilometer...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 Ah, Alle inkies strak, maar ik ga niet naar de gym. Om mijn pussyboy is een koef, tak, tap, mijn ding. En daarom in de moxie, nanga pussy in mijn kring. Ah down. Ik ga naar de jeweler, that's another bus down.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 If you dare, dream of yesteryear. In the air, do a step with breath, a step, get your top Is anyone gonna go waltzing in the garden? dancing in the garden. Does anyone want to go dance up on the roof? Does anyone want to go waltzing in the garden? Does anyone want to go dance up on the roof? Come along, get it on. Does anyone want to go waltzing in the garden? Does anyone want to go dance up Hey!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 die vorig jaar werd doodgereden. In juni besloot het Openbaar Ministerie de 28-jarige bestuurder van de auto niet te vervolgen. Het meisje